Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat de verkeerde kant op met het aantal coronabesmettingen. De weekcijfers van het RIVM zijn er weer. Het aantal positieve tests nam met 6% toe vergeleken met vorige week. Vooral bij jongeren tussen de 18 en de 24 jaar ging het hard. Dat is ook de groep, eh, weten we uit ander onderzoek, die de meeste contacten hebben. Die wonen vaak eh, in studentenhuizen of hebben gewoon eh, nou ja, veel contact met, met vrienden. Eh, en dat is eigenlijk wat we al nu maanden zien. Dat dat de groep is waar toch ook de meeste besmettingen gevonden worden. Het RIVM hoopt dat iedereen zich nog even aan de regels kan houden. Ondertussen moet er zo snel mogelijk gevaccineerd worden. En misschien helpt het zonnetje ook nog een beetje. We hebben wel eh, eh, aanwijzingen dat het dat mooi weer, dat dat gunstig is... Ehm, voor de virusbestrijding. Naast dat iedereen waarschijnlijk eh, mooi weer heel prettig vindt... Eh, hopen wij ook dat dat een eh, extra duwtje geeft aan het omlaag brengen van het aantal besmettingen. Er komen voorlopig niet meer doses van het Janssen-vaccin deze kant op. In Amerika hebben zes mensen last gekregen van trombose nadat ze waren geprikt met het middel. Er wordt nu onderzocht of de klachten zijn veroorzaakt door het vaccin. Totdat duidelijk is, wordt er niks meer naar Europa verscheept, zegt de fabrikant. Een meisje van 16 uit Rotterdam moet anderhalf jaar naar de jeugdgevangenis en krijgt jeugd-TBS voor het doodsteken van haar vriendin. De twee hadden een geheime relatie. Vorig jaar liep een ruzie helemaal uit de hand en stak het meisje haar vriendin van 15 dood. Er komt een crowdfunding voor de kinderen uit het Ruinerwold-gezin. Ze werden jarenlang door hun vader vastgehouden op een boerderij in het Drentse dorpje. Anderhalf jaar geleden werd het gezin ontdekt. Volgens de bedenkster van de actie lopen de kinderen tegen allerlei problemen aan. Hoe werkt dat met instanties? Hoe zit dat daarmee? En wat als, je, eh, als het even niet goed met je gaat en je valt uit van iets? Ehm, nou, er zitten allemaal financiële consequenties aan. Ehm, misschien kunnen ehm, rijlessen of een eh, opleidingstesten, beroepskeuzetesten, um, jobcoaching. Kan dat nog wat helpen bij de opstart weer? Er zijn negen kinderen waarvan een deel vrijwillig weer bij de vader is gaan wonen.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 I don't approve of those male friends. No. I told you back then when we first got together, I don't trust those men. And you did it again. I lost my temper, blanked out and wrecked the house, boo. That's all I remember. I'm sorry. bad day or something, boo, just come back to the crib, man. I can't fall down on my knees. I love you, man. And apologize come to back, man. Cause that ain't my style. by Well, I'm sure you have to see its open arms Dream on, white boy Dream on, black girl wake up to dream of life white girl.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 Na een korte daling van het aantal coronabesmettingen... zijn er de afgelopen week weer meer mensen positief getest. De RIVM noteerde een stijging van 6 Onder jongeren tussen de 13 en 17 jaar... was de stijging met 15 het grootst. De buitenschoolse opvang gaat maandag weer open, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Voor de BSO zullen dezelfde regels gelden als voor de basisscholen die twee maanden geleden open gingen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en vooral landinwaarts kan het licht vriezen.